uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Meer dan 50 mensen in Enschede moeten hun huis uit. Zo'n twee weken geleden regende het zo hard dat het riool overstroomde. Dat rioolwater is bij tientallen huizen in de muren en vloeren getrokken. En dat is niet zomaar op te lossen, zegt de woningcorporatie. De vloeren eh, die liggen er helemaal uit, die zijn helemaal koom getrokken. De muren waar achter isolatiemateriaal zit is helemaal doordrenkt. Het huis gaat naar boven, eh, de muren in. Eh, en de GGD heeft een aantal huizen eh, onderzocht en geconstateerd dat er een gevaarlijke schimmel in zit. Dus het advies is heel erg van neem onze mogelijkheden aan om het huis te verlaten. Veel bewoners hebben al een tijdelijke slaapplek gevonden bij familie of vrienden of op een camping. Ook slapen een aantal bewoners in hotels. Een man uit Borculo moet 15 jaar de cel in voor de dood van een man wiens lichaam nooit is gevonden. Wico van Leeuwen verdween twee jaar geleden uit zijn huis in Leeuwarden. De politie is onderzoek gaan doen en uit het onderzoek van de politie en de verklaringen die zijn afgelegd... trekt de rechtbank dan de conclusie dat van Leeuwen dood is, dat het door geweld is gebeurd... dat verdachte daarvoor verantwoordelijk is en dat hij ook degene is die het lichaam heeft weggemaakt. In het onderzoek van de politie werd duidelijk dat de man in zijn huis werd aangevallen... en dat er is geprobeerd om bloedsporen uit te wissen. In drie regio's in Nederland is op dit moment een hogere kans op natuurbranden. Komt door de droogte. In Alkmaar, Haarlem en een groot deel van Zuid-Holland geldt de hoogste alarmfase. Dat betekent dat mensen extra moeten opletten, vertelt de brandweer. Als je iets verdacht ziet, bel meteen 112. En zorg ervoor dat je zelf ook niet onverwacht eh, vuur door vuur, bijvoorbeeld die peuk weggooien, een brand veroorzaakt. Ook glas en afval kan eh, zorgen voor eh, het ontstaan van brand. En iets waar mensen vaak niet aan denken is je auto parkeren in de berm in eh, droog gras. Als de uitlaat eh, bijvoorbeeld nog warm is. En zo'n hoogste alarmfase betekent dat de brandweer automatisch meer wagens en mensen inzet als er een natuurbrand is. Dan nog het weer. Vanavond is het droog met opklaringen. Morgen begint het grijs met kans op een bui. Daarna vooral in het oosten nog regen. Temperatuur is dan 22 tot 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan files op de A9, Diemen richting Alkmaar... voor meer 5 minuten vertraging. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag...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 Dat is een eerbetoon aan de geliquideerde Hamas-leider Haniyeh... die vandaag is begraven in Qatar. Een man uit Borculo moet 15 jaar de cel in voor de dood van Wico van Leeuwen. Van Leeuwen verdween twee jaar geleden uit zijn woning in Leeuwarden.